in Boekraat met het NOS Journaal. Zo'n 400 asielzoekers die vannacht in de open lucht zouden slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel... zijn met bussen naar opvangplekken elders in het land gebracht. De mensen worden opgevangen in de provincie Groningen, in de jaarbeurs in Utrecht en in Almere. Volgens het ANP zijn er tientallen mensen in Ter Apel achtergebleven. Zij wilden niet met de bussen mee. De opvangplekken kwamen volgens het COA de afgelopen avond beschikbaar... nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen... over de hygiëne buiten het aanmeldcentrum. Volgens de inspectie vormen het gebrek aan water, schone wc's, douches en beschutting... een groot risico op het uitbreken van infectieziekten. Marokko heeft per direct zijn ambassadeur uit Tunesië teruggetrokken... en de Tunesische ambassadeur in Marokko uitgewezen. Aanleiding is een bezoek aan de Tunesische president Sayed... door de leider van Polisario. Dat is de onafhankelijkheidsbeweging voor de westelijke Sahara... waarmee Marokko al bijna een halve eeuw een conflict heeft. Polisario-leider Ghali werd door Sayed ontvangen... kort voor een belangrijke internationale conferentie... over Afrikaanse ontwikkeling in Tunis. Marokko is daardoor diep gekwetst en zal dan ook niet bij de conferentie verschijnen. In Pakistan is de noodtoestand uitgeroepen in verband met de zware regenval en overstromingen. Door de aanhoudende moessonregens zijn volgens premier Sharif 33 miljoen mensen getroffen door de overstromingen. Zo'n 15 van de bevolking. Sinds juni zijn er al meer dan 900 mensen om het leven gekomen. Tienduizenden huizen zijn beschadigd door de overstromingen en wegen en bruggen zijn weggevaagd. De Verenigde Naties hebben voor Pakistan een noodpakket van 3 miljoen euro ter beschikking gesteld.